Kees Groot met het NOS-journaal. Volkswagen heeft vervolging voor het dieselschandaal in Amerika afgekocht. De autobouwer heeft volgens verschillende persbureaus een schikking van ruim 4 miljard dollar getroffen met justitie. De regeling geldt voor het bedrijf, maar niet voor individuele medewerkers. Eerder deze week werd nog een manager van Volkswagen in de VS aangehouden. Juist vandaag werd bekend dat de verkoop van Volkswagens, ondanks het schandaal met de Schummel software, wereldwijd is gestegen met bijna 4 procent. Amsterdam krijgt een brug over het ei. Het stadsbestuur wil op die manier de drukte op de veerponten aanpakken. De fiets- en voetgangersbrug komt ten oosten van het Centraal Station... vanaf het Java-eiland naar Amsterdam-Noord. Er komt een klep in die open en dicht kan... zodat schepen met een hoge mast door kunnen varen. Totdat de nieuwe brug klaar is gaat Amsterdam het aantal ponten... dat heen en weer vaart fors uitbreiden. De eigenaar van een Marokkaanse bakkerij in Gent heeft twee medewerkers die een koolmonoxidevergiftiging opliepen in een busje geladen en bewusteloos achtergelaten op een parkeerplaats in de buurt. Dat was te zien op camerabeelden. De twee die zwart werkten in de bakkerij zijn waarschijnlijk onwel geworden door een kapotte oven. De eigenaar heeft zich inmiddels gemeld bij de politie, hij zit nog vast voor verhoor. De provincie Groningen wil windmolens in de Eemshaven laten uitrusten met een radar om vogelsterfte tegen te gaan. De radar moet ervoor zorgen dat de windmolens tijdelijk stopgezet worden als er een zwerm vogels langs vliegt. Het idee daarvoor komt van de Partij voor de Dieren. Er vliegen jaarlijks miljoenen trekvogels over de Eemshaven. Drie tot vijfduizend van hen sterven door de windmolens. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het in het binnenland af naar 2 graden en kan er mist ontstaan. Morgenochtend enige tijd regen en vooral in het noorden veel wind. In de middag klaart het op en vanaf donderdag wordt het kouder en neemt de kans op winterse neerslag toe.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 Welkom bij weer twee uur lang ZFM Jazz. Mijn naam is Charles Duijf en eh, tot uh, eh, 12 uur vanochtend... laat ik weer eh, het een en ander aan zwingende muziek... en mooie jazzy nummers passeren. Een beetje hees, een beetje schor allemaal, ja. De griep, hè, u kent het. Van een tenor naar een bariton, zeg maar, ja. We beginnen met All Blues. Dit is Miles Davis. kunnen worden. Met eh, Miles Davis, All Blues. Weet u ook, eh, wie ook terug in de stad is, luisteraars? Nou ja, stad. Soms wordt het natuurlijk nog een dorp, maar hij is toch echt terug. En dan heb ik het over Matt Dusk. Back in town. seems just like yesterday when we were standing here. A Yankees hat upon my head and your voice in my ear.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 Lijkt een klein beetje op Michael Boublé. Niet wat uiterlijk betreft, maar wel wat zang betreft. En eh, ja, houdt ook een beetje van hetzelfde. Eigenlijk is Marco. <clears throat> Sorry, Marco Boublé. Ik moet eventjes wat. Eh, wat kuchen af en toe, luisteraars, eh, neem me niet kwalijk. Maar eh, ja, eh, het is, het is niet anders. Hè. De griep, de vloer, De vloer gaat rond. als Greetje Kouwveld Jerry van Rooij nog wel eens tegenkomt... en Jigs Wiggum en een enorme big band voegt zich daarbij... en ze gaan ook nog met z'n allen naar Chicago. Nou, dan klinkt dat zo. That title town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my hometown. vroeger eh, zong ze volgens mij nog met de Skymasters en zo en de Ramblers. Al die oude orkesten. En eh, ja, ze is ook zelf niet eh, heel erg jong meer. Maar uitstekend bij stem en echt jazzy repertoire heeft ze de laatste jaren voor gekozen. En dat was ook duidelijk te horen. Chicago. Nou, even lekker eruit met z'n allen. We gaan genieten van Martijn Lubner. Dat is ja, een van de opvolgers van Toet Stielemans. Hij bespeelt het mondorgel. En eh, dat doet hij wonderschoon. Uh, en, en nummer, wat ik u wil laten horen... is eh, van het album van Frank Sinatra onder andere. Nancy. With a laughing, with laughing face. U kent hem nog wel, hè? Die dame met die ondeugende glimlach. Martijn Lutner. Lutmerk, moet ik zeggen, hoor. winter makes it summer, but summer could take some lessons from her. No one could ever replace Sweet Nancy with a laughing face. Dat is de tekst die mij eh, zo te binnen schiet, want eh, mijn vader, mijn, mijn oude heer zeg maar, die leeft helaas niet meer... Maar mijn oude heer, die draaide dat op zondagochtend nog wel eens. Eh, dus ik, als ik dit weer terug hoor, dit het melodietje... dan moet ik altijd weer denken aan die, aan die dagen met een kopje koffie... zo eind jaren 50, begin jaren 60. Eh, zonder het koffie met buisman, schepje buisman. En dan eh, gewone melk, hè, gewone melk. Dus geen, geen, geen koffieroom of zo, nee, gewone melk. bakje verkeerd het tegenwoordig. Maar ze hebben er allemaal weer nieuwe namen ook voor verzonnen. Dat is eigenlijk gewoon de koffie die we eigenlijk eh, vroeger, vroeger dronken. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. De St. Louis Blues, kent u die? Ja, vast wel. En kent u ook die mooie vertolking van Herbie Hancock en Stevie Wonder? Nou, die klinkt zo. Samen met Stevie Wonder, die zowel het mondorgel bespeelde... als eh, natuurlijk eh, met zijn stem van alles jazzy eh, ten uitvoering bracht. We gaan even back in time doen met een Hammond-organist. U denkt meteen aan Jimmy Smith. Nee, nee, nee. Ik denk aan een Nederlander. Een hele goeie ook. Rob Mostert. Back in time. jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with the lady that's so rough and neat. She takes him back in me tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith in a town that got real close. Good fever hit me bad, yeah. It never left, y'all. het hemdorgel van eh, Rob Mostert eh, en zijn echtgenoot, meen ik, die het zingt. Back in Time was dat. Ik weet niet hoe die dame heet, eh, helaas. Kan ik wel opzoeken op Google, maar kunt u zelf ook doen natuurlijk. Gewoon even Rob Mostert intypen en dan vindt u vanzelf... al het repertoire wat hij brengt op zijn hemd... en al het zangrepertoire wat zijn vrouwelijke partner hem eh, aanvult zeg maar, in zijn spel. We gaan eh, iets draaien van de Soulful Blues Quality... want die waren afgelopen vrijdag, de 6 januari... voor de laatste keer bij elkaar. Denk Clark, de Stanfordse Denk Clark... Eh, samen met Ted Serné op saxofoon... Jill uh, Rijnberg op, gitaar. Ted Sané, saxofoon. Edgar Kat, trompet. Eh, dan hebben we nog Hans Bariton Sachs. En we hebben natuurlijk eh, Ruud Jansen op de toetsen. We hebben Beb Sweris op drums. En eh, ik heb een opname van ze live in uh, Hoeve gemaakt in Beverwijk. Een tijdje geleden. En die ga ik u laten horen. En het is een, ja, mooi nummer. Ik, ik kies voor een, voor een rustig nummer. Sweet Wine. see you. het was de Soulful Blues Quality met Ruud Jansen, met uh, Dane Clark... met uh, Babs Weeris op drums, met Ted Sene op saxofoon... met Edgar Kat op baritonsax. Met, nee, Edgar Kat eh, trompet en Hans Kat op sax En natuurlijk ehm, Jill Rijnberger op gitaar. En dan hebben we nog die meneer op bas. Nou, ik kan even niet op zijn naam komen. Het is nou toch allemaal duiven. Je wordt oud op je leeftijd. Nou, in ieder geval, eh, ik ga zijn naam even opzoeken... want ik vind dat, ik de man te weinig eer aan doe als ik het niet noem. Eh, ze hebben afgelopen vrijdag voor het laatst gespeeld met elkaar... en dat was een grote happening in Alkmaar. En het gebeurde allemaal omdat Jan Hupkes... dat is een, eh, ja, iemand uit de regio hier... die in de jaren 60, 70, 80 enorm veel concerten heeft georganiseerd. Op het gebied van blues, op het gebied van popmuziek, nou, noem het allemaal maar op. En ter ere van Jan Hupkes was er in Victorie in Alkmaar, dat is een grote discotheek. Eh, die was daar speciaal voor afgehuurd. Uh, waren er allerlei bandjes uit eh, de tijd dat Jan Hupkes actief was... met het organiseren van al die popfestivals. Die bracht een soort eerbetoon, waaronder dus ook de soulful blues quality. Ja, zo zit het hele verhaal helemaal in elkaar. ik zal eens even kijken of ik nou de naam van die man kan achterhalen. Dat kan niet uitstaan. Ik had namelijk een foto geplaatst op, op Facebook en daar staan alle mannen op. En daar staan de namen bij. Dus ik moet, ik moet die naam moet ik er gewoon eventjes bij eh, eh, vinden. Moet ik ook nog de bril opzetten, luisteraars. Want anders zie ik op het, computer, op het computerscherm niet wat er gebeurt. Dus even kijken hoor. Eh, waar sta je, jongen? Ah, daar heb ik hem al staan. Daar heb ik hem al staan. Douglas. Douglas heet die, Jacobino. Douglas Jacobino, die speelt basgitaar. Nou, heb ik ze toch even allemaal genoemd. Ja, Huip van Kampen heeft trouwens ook nog meegedaan vroeger. Die is eh, helaas overleden, was zijn Haarlemse onderwijzer. Die ook saxofoon speelde, dat kan ik me nog goed, herinneren. Leuk dat eh, te melden is dat Alain Clark, eh, de zoon van Deen... er afgelopen vrijdag ook bij was. En die zong Hard to Handle. Ik weet niet of hij dat zelf ook op een album heeft staan. Als dat het geval is, dan ga ik het nog even opzoeken... en ga ik het ook nog even voor u draaien. Nogmaals, was een grote happening... en ik ga daar straks ook een leuk artikeltje aanbesteden op bloemendaal.niels.nl. Moet u maar eens even uh, eh, naarheen surfen. Er komt een uitgebreid artikel te staan over eh, de mannen van de soulful... en de vrouw van de soulful blues. Quality. Nou, ook weer eventjes eh, genoten van een stukje soulmuziek. En dat, hoort, dat raakt toch een hoop aan jazz, want er wordt ook een hoop ingeïmproviseerd, zeg maar. En zo is het. We gaan luisteren naar... Eh, Gil Fuller. En eh, die heeft het over She's That Way. Does It. Dat zijn eh, de Big 18. waarschijnlijk nog wel twee draaien. En dat ga ik dan ook doen. We gaan eerst maar eventjes eh, genieten van Cole Porter met eh, Let's Do It, Let's Fall In Love. George Michael... heeft zich ook eens op het jazzyveld eh, bewogen. En dat deed hij met eh, onder meer een nummer wat heel bekend is geworden... van eh, Nina Simone. My Baby, Just Care For Me. Live gezongen door George Michael. Helaas niet meer onder ons. Good evening London. Happy Saturday. See you care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care for heights and places. Elizabeth Taylor is an artist. I can even drink him smile, something he can't see. dat er helemaal nou overleden is, zo jong. En, eh, ja, het was een allround uh, zanger, een allround artiest. Hij heeft ook eh, meegewerkt aan het project met Queen... waar die Freddie Mercury verving. Ja, allemaal geweldig. Dat kon hij allemaal aan. dus dat was een beetje onderkend. Eigenlijk alleen werd er altijd aan hem gehangen die grote kersthit die hij had van... Last Christmas, I Gave You My Heart. U kent het nummer allemaal. Maar George Michael had van alles in huis. En dat is ook wel gebleken uit het liedje wat ik zojuist draaide. We gaan uh, eruit met Lee Rittenauer.